Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn wat corona-lichtpuntjes volgens het RIVM, want de besmettingen stijgen wat minder hard, mogelijk door de maatregelen. Al een week lang bungelen de dagelijkse coronacijfers rond de 10.000. Klinkt hoog, maar de boel vlakt wat af, zegt het RIVM. We zien inderdaad dat bijvoorbeeld in Zeeland dat het, eh, dat het beter gaat met, met de verspreiding van het virus, namelijk minder snel gaat. En datzelfde zien we ook in het noorden van Nederland. Dus Friesland, Groningen, Drenthe, daar gaat het heel goed. Het gaat niet zo goed in Twente en niet zo goed in de Randstad. Een ander lichtpuntje. Coronapatiënten besmetten minder andere mensen. En ook ziet het RIVM dat we minder op pad gaan. Maar zo rustig als tijdens de eerste golf is het nog niet. Het blijft ook oppassen, want het aantal besmettingen is nog steeds heel hoog, waarschuwt het RIVM. Steeds meer oudere mensen raken ook besmet nu. En in de ziekenhuizen is het ook erg druk. Een boodschap van premier Rutte voor de Turkse president Erdogan. Een aangifte tegen een Nederlands politicus is niet acceptabel. De Turkse president doet aangifte tegen Wilders omdat hij een cartoon van Erdogan op Twitter heeft geplaatst met een bom op zijn hoofd. Hij schrijft er ook het woord terrorist bij. Rutte noemt dat vrijheid van meningsuiting. Steeds meer studenten lenen geld om te kunnen studeren. 7 op de 10 klopt aan bij DUO en leent daar gemiddeld 700 euro per maand. En ook corona hakte bij sommigen in, bijvoorbeeld bij student Maartje. Ten eerste ging, viel mijn werk viel uit. Ik werk in de horeca, dus dat staat nu momenteel natuurlijk helemaal op stil. Daardoor eh, ja, liep ik best wel wat inkomsten mis. Eh, maar ja, ik moest natuurlijk toch eh, mijn huur, maar ook mijn school en ja, alles wat erbij kwam, moest ik toch wel alsnog betalen. Dus ja, toen ben ik al meer gaan lenen. Een paar jaar geleden werd het leenstelsel ingevoerd. Sindsdien krijgen studenten geen studiefinanciering meer. Voor de invoering van dat stelsel leende maar een kwart van alle studenten. Krijg je het weer nog? Vanavond heb je nog kans op regen, vooral in het noorden. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen begint zonnig, later komt er vanuit de kust regen aan... en je hebt ook kans op hagel, onweer en veel wind.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 Show you how little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you. won't fool me when you're not here. I zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor afschaffing van het bindend studieadvies... aan het einde van het eerste studiejaar op hbo en universiteit. Studenten die niet genoeg punten hebben moeten tot nu toe stoppen. Als de wet er is, kunnen ze dat zelf bepalen. De politievakbond NPB zegt dat de politie niet de mankracht heeft om op alle illegale feestjes af te gaan. De overheid kan wel aankondigen dat we strenger gaan handhaven, zegt woordvoerder van de bond Jan Struis. Maar de politie zegt dan, hoe dan? De Tweede Kamer wil dat in de bebouwde kom 30 km per uur de standaard wordt in plaats van 50. Volgens het aangenomen wetsvoorstel kunnen wel uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor doorgaande wegen. Het weer, er trekt regen over en het waait. Morgen eerst wat zon, later buien met kans op hagel, onweer en windstoten en 12 graden. Ah. a yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.